het strand stil en verlaten. Bij het klimmen van de maan ziet men daar een aardig paardje, zeer van weemoed aangedaan. Liefst, ik moet je gaan verlaten ga ik weer naar zee. En dan trouwen als ik thuis kom. Hier op Holland stille ree. Maar zij sprak, ach liefste mijne, spreek zo ver. zee ligt vol met mijnen en die dingen zie je niet. Dobberend op de woeste baren stuurde hij zijn scheepje voor. daar opeens gebeurde. Een ontploffing werd gehoord. schip verdween al in de diepte. Angstig keek hij om zich heen. Nergens kon hij redding vinden. waar moet dat heen? Terwijl hij worstelt met de golven en de dood voor de ogen ziet, denkt hij aan. Mijn en daar meisje staan. Die al turend en als machtend wacht de komst van haar man. Hij zal van verlangen, word ik toch zijn lieve vrouw. Maar hij keerde nimmer weder, want de dood waar om ons heen en zij keerde telkens weder. i am had